Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een van de kinderen die gewond is geraakt bij de mesaanval in Frankrijk is Nederland. Ook een Brits kindje raakte gewond. Vanochtend begon een man in een speeltuin om zich heen te steken. Zes mensen raakten gewond, onder wie dus vier kleine kinderen. In Frankrijk wordt erop geschrokken gereageerd, zegt onze correspondent Frank Renaud. President Macron heeft van zich laten horen. Hij noemde het inderdaad een laffe daad, de steekpartijen. Hij zei in gedachten bij de slachtoffers en hun families te zijn. De premier Elisabeth Born is naar Annecy afgereisd. Daar is hij op dit moment. Ze zal straks een persconferentie geven. En in de Franse Tweede Kamer is een minuut stilte in acht genomen. Het lijkt erop dat de dader een Syrische vluchteling is. En waarom hij op al die mensen heeft ingestoken weten we nog niet. Joran van der Sloot is overgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat gebeurde allemaal onder zware politiebewaking. En ook droeg hij een kogelvrij vest. Van der Sloot wordt in de VS vervolgd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Zij verdween 18 jaar geleden en is nooit teruggevonden. Van der Sloot zat al vast voor een moord in Peru en kan in de VS nog eens 20 jaar cel krijgen. De Conference League finale in Praag gisteravond was niet alleen maar een feestje. De politie heeft 23 mensen opgepakt. En de meeste zijn Italianen die supporters van West Ham United hebben aangevallen in een café in het centrum van Praag. Drie supporters raakten daarbij gewond. West Ham United versloeg de Italiaanse ploeg Fiorentina uiteindelijk met 2-1. En Europa gaat Canada helpen bij het blussen van de bosbranden daar. Bijna 300 brandweermensen uit onder meer Portugal en Spanje gaan bijspringen. In de bossen van Canada worden nu dik 400 branden. En meer dan 20.000 mensen moesten hun huis uit. De rook zorgt ook voor overlast in een deel van de VS. In New York is de lucht knaloranje. En mensen wordt aangeraden toch binnen te blijven. Deze man maakt zich er zorgen om. So today was it. We had a big debate for the kids went to school about should we be today. All their activities are indoors today. Um, so on one hand, I'm glad it should be temporary, but a little worried about what they're breathing up today. Volgens de Canadese premier is dit het ergste bosbrandenseizoen in de geschiedenis van het land. Heb ik nog het weer voor je. Op veel plekken schijnt de zon. Vanmiddag wel kans op een onweersbuitje in het oosten en het zuidoosten. Het wordt 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en zoeterwoude Rijdt langzaam over 15 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is een half uur. De weg is inmiddels wel weer vrij. En op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwe Meer... richting Den Haag om precies te zijn. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstokers zijn er dicht... De vertraging is een klein half uur en er staat inmiddels 5 kilometer file. En de N99 Den Helder Den Oever die is in beide richtingen nog altijd dicht door een eerder ongeluk. Er is nu politieonderzoek aan de gang. Omrijden kan via het zand over de N249 en de N9. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Bij de mesaanval in het Franse Annecy is ook een Nederlands kind gewond geraakt. In totaal vielen er zes gewonden, onder wie vier kinderen. Meerdere zouden nog in levensgevaar zijn. Premier Rutte gaat naar Tunesië om te praten over migratie. Het land zou bereid zijn illegale migratie tegen te gaan... in ruil voor economische steun van de EU. De oorzaak van de tweedaagse treinstoring in Amsterdam is gevonden... Volgens ProRail was een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels defect. Het systeem is de afgelopen dagen uitgebreid getest en werkt weer. Het weer, zonnig met vanmiddag in het binnenland kans op regen of onweer. Op de meeste plekken is het tussen de 23 en 27 graden. In het noorden is het wat koeler.